2 uur. Femke Woldhuis met het NOS Show. Giro 555 is in vijf dagen tijd ruim 1,4 miljoen euro binnengekomen voor de strijd tegen ebola. Giro 555 heeft ook een nationale actieweek uitgeroepen. Die is van 23 tot 28 november. Inmiddels zijn wereldwijd acties gestart. Ook grote internetbedrijven als Google en Facebook zamelen geld in. En de samenwerkende hulporganisaties willen in totaal 15 miljoen euro ophalen... om direct hulp te kunnen bieden aan slachtoffers van ebola. VGZ heeft als eerste grote zorgverzekeraar de premie voor volgend jaar bekendgemaakt. De basisverzekering wordt 6 tot 14 euro per maand duurder, afhankelijk van de gekozen variant. En de goedkoopste polis kost bij VGZ bijna 100 euro per maand. Mensen kunnen voor die prijs niet kiezen in welk ziekenhuis ze geopereerd willen worden. Nederlanders geven dit jaar meer geld uit aan Sinterklaas cadeaus dan vorig jaar, dat blijkt uit onderzoek. Het aantal mensen dat dit jaar Sinterklaas viert blijft ongeveer 60 procent. Er wordt wel meer uitgegeven per gezin. En dan zijn vooral speelgoed, snoep en boeken populair. meeste aankopen worden gedaan voor 5 december, de week daarvoor om precies te zijn. De gemeente Groningen krijgt veel kritiek vanwege een website met tips voor ouderen en mensen met weinig geld of schulden. De tips die erop staan zijn te knullig voor woorden, dat zegt onder meer de SP in Groningen. Zo is er een tip dat de ene relatie de andere niet is. En ook wordt op de site uitgelegd dat handige hulpmiddelen te koop zijn voor huishoudelijk werk, zoals een stofzuiger, een afwasmachine of een droger. De SP wil dat de gemeente Groningen de teksten aanpast of de site van het internet haalt. En de ChristenUnie noemt de tips truttig. Het weer. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is 14 graden of zo ongeveer. In de namiddag kan er in het zuidoosten en het oosten wat motregen vallen. En er staat een matige oostenwind.